Uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Big Bazaar zit flink in de financiële problemen. De kopiesketen zou bijna 30 miljoen euro schuld hebben. Vandaag beslist de rechter of ze nog een paar maanden de tijd krijgen om de problemen op te lossen. Je hoort economieverslaggever Roland Muller. Dat zou betekenen dat ze met de schuldeisers in gesprek moeten... om te kijken of er nog een, eh, een oplossing komt voor die enorme schuldenberg die er inmiddels ligt. En de meesten die ik heb gesproken die vinden dat geen goed idee. Een aantal van hen die zal vandaag ook laten weten aan de rechter dat ze niks voelen voor zijn afkoeling periode En zij willen inzetten op een faillissement. Salarissen van personeel worden te laat uitbetaald. Schappen zijn leeg en sommige winkels zijn al dicht. Als de rechter geen extra tijd geeft om af te betalen... kan de koopjesketen snel failliet zijn. Het aantal vluchten op Schiphol wordt teruggebracht van 500.000 naar ruim 452.000. Het is een minder grote krimp dan gepland. Er moet minder gevlogen worden rond Schiphol om geluidsoverlast tegen te gaan... voor mensen die in de buurt van het vliegveld wonen. Journalist en presentatrice Clary Polak is overleden, heeft Omroep Human bekendgemaakt. Ze werkte jarenlang voor allerlei radio- en tv-programma's, ook voor de NOS. Ze presenteerde Nova en Buitenhof en het Radio 1-journaal. Clary Polak was 67 jaar. De provincie Gelderland mag de wolf op de Hoge Veluwe voorlopig niet verjagen met paintballgeweren. Dat heeft de rechter bepaald. Er moet eerst meer info komen over het dier voordat die paintballgeweren uit de kast mogen worden gehaald. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk eh, of het steeds dezelfde wolf is die op de Veluwe wordt gezien. En ook niet of het probleemgedrag dat wordt gesignaleerd daadwerkelijk probleemgedrag is. Of misschien toch eh, nieuwsgierig gedrag van een jonge wolf. De rechter wil dat helder hebben omdat de wolf een beschermde diersoort is. Het weer, een bewolkte dag met in het zuiden vooral regen. In het noorden de meeste kans op zon. Het is vandaag 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate.